Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is er niet gerust op dat Rusland zich aan een bestand op de Zwarte Zee zal houden. In een videoboodschap zegt Zelensky dat het Kremlin nu al probeert afspraken te verdraaien. Bijvoorbeeld door aanvullend te eisen dat sancties opgeheven moeten worden. Oekraïne en Rusland hebben ingestemd met een voorstel van de Verenigde Staten... voor een gedeeltelijk staakt het vuren op de Zwarte Zee. Als Rusland het bestand schaadt, zijn er nieuwe maatregelen nodig, zei Zelensky. Ook de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance bezoekt deze week Groenland. In een video zegt hij in dat verband dat de wereldwijde veiligheid op het spel staat. Bekend was dat de vrouw van Vance deze week naar Groenland gaat voor een sleehondenrace. Trump, Trumps veiligheidsadviseur Mike Waltz bezoekt er een Amerikaanse militaire basis. President Trump heeft een paar keer gezegd dat hij Groenland wil inlijven. De premier van Groenland liet al weten niet te spreken te zijn over de druk die de VS uitoefent op Groenland. Bij een ongeluk in het Gelderse Loenen zijn zes mensen gewond geraakt. Het gebeurde toen twee voertuigen op elkaar botsten op de weg tussen Apeldoorn en Dieren. Volgens de politie zijn de zes inzittenden met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Op de Atlantische Oceaan is een duikboot onderschept met ruim 6 ton cocaïne aan boord. De boot werd ontdekt in de buurt van de Azoren door de Portugese politie. De drugs waren bestemd voor Europa. Aan boord waren vijf bemanningsleden. Over hun nationaliteit is niets bekendgemaakt. De boot kwam zo goed als zeker uit Latijns-Amerika. Het weer vannacht zo goed als droog. Het wordt niet kouder dan 2 tot 7 graden.